Femke met het NOS Journaal. Hervat. Drie Europese ministers proberen te bemiddelen in het conflict. Bij het overleg zijn ook de parlementsvoorzitter en enkele parlementariërs aanwezig. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft telefonisch gesproken met Janukovic. Hij eiste dat de president onmiddellijk eenheden terugtrekt van het belegerde plein. Verwacht wordt dat de gesprekken tot diep in de nacht zullen duren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv en vier andere steden worden ontraden. Woensdag werd het reisadvies ook al aangescherpt vanwege het escalerende geweld in het land. De Nederlandse ambassade in Oekraïne roept Nederlanders op zich te laten registreren. Schiphol is een van de luchthavens die gewaarschuwd is dat terroristen mogelijk een aanslag plannen met een schoenbom. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet geen aanleiding de veiligheidsmaatregelen op Schiphol nog verder aan te scherpen. Volgens Reuters zijn er ook geen specifieke aanwijzingen dat er iets op stapel staat. Een Franse militair heeft een boete van 1000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk gekregen, omdat hij met een drone filmde bij de Eiffeltoren. De 22-jarige man maakte dinsdag beelden van de eerste verdieping. Volgens de rechter bracht hij toeristen in gevaar. Wie met een drone wil vliegen in Frankrijk moet eerst een pilotentraining afronden en bovendien moet er voor elke vlucht schriftelijk toestemming worden gegeven. Het weer, het is wisselend bewolkt en er zijn wat buien.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 Het is winter, zo als Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. vooruit als die zeemeel.